11 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Demissionair staatssecretaris Dekker mag een tweede islamitische middelbare school niet langer tegenhouden. Hij moet die school ook bekostigen, zegt de Raad van State. De school moet komen in Amsterdam, Dekker en de gemeente houden de komst van de school al jaren tegen... omdat een oud bestuurslid ooit zei dat hij IS steunde. Hij legde daarna zijn functie neer. Dekker nam het de andere bestuurders kwalijk dat ze geen afstand namen van die uitspraak. Maar volgens de Raad van State namen ze er wel afstand van... en daarom is er geen goede reden meer om de islamitische school tegen te houden. Verhuurders van historische schepen weten vaak onvoldoende hoe ze hun boot veilig moeten onderhouden. Ook moet er meer toezicht komen op de sector. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die een ongeluk van vorig jaar op een boot bij Harlingen onderzocht. Toen brak de mast van een historisch schip af. Drie mensen kwamen daarbij om. De houten mast bleek verrot te zijn. De sector is de afgelopen decennia hard gegroeid, maar volgens de raad onvoldoende geprofessionaliseerd. Het aantal asielzoekers uit zogeheten veilige landen is het laatste halfjaar sterk gedaald, meldt Trouw. Het gaat om mensen uit landen als Marokko, Albanië en Algerije. Zij maken vrijwel geen kans op een verblijfsvergunning. Het aantal Marokkanen dat een aanvraag deed is zelfs meer dan gehalveerd. Dat komt volgens TND doordat een strenger beleid. Zo krijgen asielzoekers uit veilige landen geen geld meer als ze teruggaan. De gemeente Amsterdam heeft ambtenaren tips gegeven om bewuster om te gaan met seksualiteit en aanspreekvormen. In toespraken is beste aanwezigen of Amsterdammers beter dan het klassieke geachte dames en heren, zegt de gemeente. Steeds meer mensen hebben moeite met de aanduiding man of vrouw.